Uur. Ariel Hageman met het NOS Journaal. De Rooms-Katholieke Kerk keert per geval maximaal 100.000 euro uit aan slachtoffers van seksueel misbruik door geestelijke. De bisschoppen en religieuze oversten hebben ingestemd met de regeling. In juni is voorgesteld door de commissie Lindenberg. Die commissie van een hoogleraar privaatrecht en twee advocaten onderzocht de juridische aspecten van het seksueel misbruik. Er zijn vijf categorieën vastgesteld van financiële compensatie, afhankelijk van de zwaarte van het misbruik. De regeling geldt ook als een vordering tot schade de vergoeding is verjaard. De Franse regering wil volgend jaar 7 miljard euro extra bezuinigen. Dat heeft premier Fillon bekendgemaakt. In 2013 wil de regering nog eens 11,6 miljard minder uitgeven. Volgens Fillon zijn de maatregelen nodig om het begrotingstekort weg te werken. De regering wil onder meer de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd van 60 naar 62 in 2017 laten ingaan. Dat is een jaar eerder dan was gepland. Verder gaat de vennootschapsbelasting met 5% omhoog. De steun voor premier Berlusconi lijkt steeds verder af te brokkelen. Ook partijgenoten en vertrouwelingen spreken nu openlijk over een vertrek. Volgens een journalist van een krant die wordt gefinancierd door Berlusconi is het een kwestie van uren. Premier Berlusconi zelf ontkent dat hij wil opstappen. De beurs in Milaan ging omhoog nadat de geruchten over een vertrek sterker werden. De rechtbank in Utrecht heeft een man van 50 uit Soesterberg tot een gevangenisstraf van 12 jaar veroordeeld voor de moord op zijn partner Sandra Hazeleger. De man wurgde de miljonairsdochter met een hondenriem. Haar lichaam werd in februari in de bossen bij Woudenberg gevonden. De rechtbank liet in het vonnis meewegen dat de man licht verminderd toerekeningsvatbaar was en dat hij oprecht berouw heeft getoond.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 Takes you far out to see. Should be on your guard when he thinks you don't ever feel. Nah, keep the truth be known to you, and I fall alone me. it's everything he wants. So go open up your eyes and see.